hadden ze het gemunt op een oud-minister. Die bleef ongedeerd. De dader zegt... Gisteren vielen ook al tientallen doden bij een aanslag in Quetta. Toen blies een zelfmoordenaar zich op tijdens een uitvaart. Oprah Winfrey is geweigerd in een chique tassenwinkel in de Zwitserse stad Zurich. De voormalige presentatrice bekeek een tas van omgerekend 28.000 euro... maar de verkoopster vertelde Winfrey dat ze die tas niet zou kunnen betalen. Oprah zegt dat ze gediscrimineerd is. Naar eigen zeggen overwoog Winfrey toen om de hele winkel leeg te kopen... maar ze gunde de verkoopster de commissie niet. Oprah Winfrey heeft een geschat vermogen van ruim 2 miljard euro. Nog meer nieuws over Oprah Winfrey. Zij en Bill Clinton krijgen dit jaar de Presidential Medal of Freedom... de hoogste burgerlijke onderscheiding in Amerika. In totaal krijgen 16 mensen de medaille. In het leven is geroepen door oud-president Kennedy. Omdat de medailles later dit jaar voor de 50ste keer worden uitgereikt... heeft president Obama gekozen voor namen die iedereen in Amerika kent... De onderscheiding gaat naar mannen en vrouwen die tijdens hun leven alles doen om het onze te verrijken, staat in een verklaring van de president. Het weer geregeld zonder op veel plaatsen droog, maar vooral vanmiddag ook een enkele bui, heel misschien met wat onweer. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En verder op 2 kilometer bij de afrit Bunschoten. A8 richting Amsterdam. 一梦悬白。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 see you through. Cause I've seen the dark side too. a dress of gold and blue. Sure was fun being good to you. This one we made just for fun.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 too far to fall. that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 De krant leg ik weg en de tv gaat eh. uit. van jouw lippen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 van heel mijn hart voor jou. Schreeuw van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is brood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Nu sta je hier zo voor me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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 your glass and let's take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 to shut us down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 love affair.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 het eigenlijk niet vragen. Maar wat als ik het doe, doe? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, was er bij niet zo?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 Brancheorganisatie Actis gaat de algemene voorwaarden opnieuw onder de aandacht brengen bij haar leden. In die voorwaarden staat dat nabestaanden zeven dagen de tijd moeten hebben om een kamer te ontruimen. Maar het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een kamer soms al binnen één of twee dagen moet worden leeggehaald. Klanten van T-Mobile kunnen ook vandaag problemen hebben met bellen en internetten in het buitenland. Wel zijn de problemen grotendeels opgelost voor klanten in Noord-Amerika en Afrika. Het is niet duidelijk wanneer de rest van de klanten in het buitenland weer kan bellen en internetten. Sinds gisteren heeft een deel van de klanten van T-Mobile die in het buitenland zijn... problemen met het netwerk door een storing. Het bedrijf weet niet hoeveel mensen zijn getroffen. KPN-topman Blok kan het personeel niet veel vertellen over de toekomst van het bedrijf... nu het Mexicaanse America Mobiel een bod heeft gedaan op...